De sociale partners werden het in juni eens over verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar in 2020. FNV-voorzitter Jongerius waarschuwt dat het nieuwe kabinet grote problemen krijgt met de achterban van de vakcentrale als het akkoord niet wordt overgenomen. Vanmiddag werd bekend dat de FNV-bonden bij de komende CAO-onderhandelingen 2% loonsverhoging eisen, iets meer dan de inflatie. En het CNV gaat de CAO-onderhandelingen in met een looneis van 1,5 tot 2,5%. Beide bonden willen dat bedrijven investeren in ouderenparticipatie en jongerenbeleid. Vrachtwagenchauffeurs in Griekenland zijn opnieuw aan het staken. Eind juli voerden ze ook al actie tegen het dreigende vrijgeven van de transportsector, waarin met vergunningen wordt gewerkt. Door de nieuwe staking ontstond vandaag op de snelweg rond Athene een chaos. Er stonden lange files en er waren opstootjes doordat truckers de wegen blokkeerden. Ook tankwagens doen weer aan de actie mee. Chauffeurs moeten in Griekenland een licentie hebben en omdat die schaars zijn kan de prijs oplopen tot zo'n 300.000 euro. Veel chauffeurs hebben zich in de schulden gestoken in de verwachting dat ze hun licentie aan het eind van hun loopbaan konden doorverkopen. Als een soort pensioenvoorziening. De twee grootste partijen in België gaan toch weer praten over mogelijke samenwerking. Vanaf morgen zal een werkgroep zich buigen over een wetswijziging die Vlaanderen en Wallonië meer financiële autonomie moet geven. Tot nu toe was dat een van de struikelblokken in de onderhandelingen. Landgoed De Horsten in Wassenaar, waar prins Willem-Alexander en zijn gezin wonen, krijgt meer koninklijke bewoners. Prins Floris en zijn gezin en prinses Margarita en haar gezin gaan naar het landgoed verhuizen. Beide gezinnen betrekken een bestaande woning op De Horsten. Het weer, geleidelijk wordt het overal droog en klaart het flink op. Morgen op grote schaal mist die hardnekkig lang blijft hangen.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 Your fire is burning my mind. Is it love or is it lust? Something that I just can't. It's good. Good alright. can get my data live. weer een lekker nummertje. Ja, ja. Oh, Calvin, Calvin Harris. I'm not alone. Inderdaad. Citroen. <laughs> <laughs> nou, om, even te, om even te beginnen. Ik heb uh, Brooklyn Dekker uh, op onze knockout huis gezet. Hij staat erop. Dus en dan hebben we ook nog eens de top 5. De top 5. Doen we alleen Zullen de top 40? Ja, eh? ja, want anders heb je, alle, heb je vier keer de top 5. Dat wordt een beetje saai. Doe het nou maar gewoon. Maar <laughs> dan eh, zullen we maar beginnen bij nummer 5. Nummer 5. Ja, ja. Ricky L. Feet. Wat, is het, wat staat daar nou? Mick. Oh, Mick. Born Again. Weet je wel? Mhm. I was born in... Daarna hebben we nummer 4. Mahobi met Bumpy Ride. Dan hebben we op nummer 3 Tim Burke Nog met steeds. Bromance. Nog steeds zo hoog, hè? Op nummer 2 Swedish House Mafia feet Pharrell met One. Ja. En dan op nummer 1, C-Lo Green, Fuck You. Oh, die ken ik. Ja, ik, weet wat hij bedoelt. Ja, dat nummer ken ik. ik zal even... Ja, ik zal even dat album downloaden. Even. Ik vind het een beetje zo'n wannabe, eh, hoe heet die, van... Eh, hoe heet die gozer nou? Eh. Die ook met zijn vader jong Alan Clark. Ja, en wannabe Alan Clark vind ik het. Eh. Zullen we dan even overgaan op de partyagenda? Partyagenda. Dan hebben we, nou gaan we maar even naar de vrijdag. Want eh, voor de rest van de week zit het er... Eh, het seizoen zit er weer een beetje op. Ja. Nou, vrijdag 24 september, dames en heren. Dan hebben we, zullen we beginnen bij Just Dance heet het feest. In Corridor, in Alkmaar. Oké, okay, gezellig. nog eens even een feestje zoeken... Dan hebben we in... Eh, Ik zie zelfs nog een festival. Oh, waar, waar, waar? Eh, hier. Discovery Festival, TWR 72... Nou, de rest staat er niet bij. Science Center. Nemo. In Nemo, Amsterdam. Dat lijkt me wel vet. En dan hebben we nog eh, Deep Heat in de Sugar Factory in Amsterdam. Alweer in Amsterdam. Hoorden jullie dat? Dat is best wel spannend. Wat was dat? <laughs> nou ja. Um, eens even zoeken, zoeken, zoeken. we gaan nu naar... Zandvoort. Naar, geen Zandvoort. We gaan naar zaterdag. Ja, we gaan naar de zaterdag. Uh, Wat hebben we in de buurt? Dat vind ik het belangrijkste ja, Daar zit ik naar te zoeken. Haarlem. Oh, Haarlem. Haarlem. Haarlem. H-A-R-R. Misschien is... Oh. Eh, in de patronaat. Taste dit. Haarlem. Lekker hoor. Dan hebben we in, in de Stalker hebben we Gevalem. <laughs> ja. What the fuck? Nou, ah, Salsa, en Saturday. Salsa Saturday heel perron 3A, dames en heren, op Haarlem Station. Hij staat er weer tussen. Ja. Nou, ik denk dat dit wel een beetje was. Eh, Voor eh, deze week, ja. Ja, ja, ja. Mike, en dan zullen we Mike. even iets doen nee, om... Eh, Mike, die, die, die zegt niet zoveel. Hij is zo stil. Ik mis hem een beetje. Ja. Waar ben je, jongen? <laughs> maar, dan moeten we toch iets doen om onze Zandvoorter te promoten. Nou ja, Zandvoorter, dat weet ik niet precies. Dat weet Mike beter. Ja, Mike. ATV en uh, Suggest. ATV Suggest. Ja, nou, het Eén van de twee is gewoon echt een Zandvoorter. Nee, geen echte Zandvoorter, uh, Suggest. Eh, hij heeft wel gewerkt. AKA Steven van Trommelen. Hij heeft gewerkt op het Strand. hij heeft gewerkt... Beach ehm, Factory. Nee, niet, niet de Beach Factory. Niet? nee, ja. nee, nee. Ja, echt wel. Hij heeft, beneden heeft hij gewerkt. Hij heeft beneden Sunparks eh, heeft hij gewerkt. Waarom was hij, ik ging eh, op 13 jaar geleden of zo, 12 jaar, Dan ging ik meestal naar eh, de karaoke. En dan stond hij altijd in te zingen daar oh. Dus hij werkt daar echt wel. Heeft daar echt wel gewerkt. Hij stond daar in te zingen, maar dat was ook voor... voor ja, voor, ja, ja, maar, ik Wie weet het nou beter? Jij of ik? Geen stomme vragen oh, stellen. Nou. Hij doet het niet. hij doet het <laughs> niet. Je, YouTube filmpje nou doet het niet. ja, zullen we eens even hij doet het wel. Nee, nou doe maar niet. Eh, we... zoek maar op mijn telefoon op dan. zullen, we, zullen we Kevin even bellen nog? Kevin, oh god. Eh, mijn telefoon, waar is die? Eh, Jij draait het nummer. En dan... <laughs> Word je hier nou niet gek van? Nee. Mike wordt een beetje baldadig. Oh, wat, wat, ga je doen? Wat ga je doen? Hetgene wat jij niet kan doen. <laughs> oh, wat, wou je, wat wou je zeggen? Droplul. Doe ze even normaal, man. Terwijl Tony eh, druk aan de slag gaat voor Kevin. Kevin, je luistert natuurlijk mee, dat weet ik. Ik mis jou heel erg. Mike. Tony mis jou ook heel erg. Robby zeg jij eens wat? Ik mis je. Nou, Robby, <laughs> Robbie mis jou <laughs> ook. Ah, dat is toch Kevin is natuurlijk, eh, ja, helaas is de acteur zelf een beetje ziek vandaag. Dat hebben we al gemeld. Dat, ja, dat hebben we gemeld, maar we doen het nog een keer. Eh, twee keer is bij ons scheepsrecht vandaag. Vandaag wel. Iedere maandag oh, maandagavond. Ochtend, Rob. Nou, geloof me, ik stond eh, vanochtend ergens anders. Jongen, jongen, ja, jongen, jongen, jongen. Mike, je hebt een kutmobiel. Ja. Ah, kijk. Kevin Botervlotje. <laughs> Ja, zo staat hij er bij eh, mij. Met deze telefoon moet je dan eerst één keer een nul nee, draaien? Nee, je, je hoeft het nummer niet op te noemen. Nee, dat is waar. Oh, oh, oh, oh. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Oh, <laughs> wat was het eigenlijk net? De telefoon die afging. Dat zou best nog wel eens kunnen. Volgens mij... Wat is dit? Ik heb het volgens mij. Haha. en hij gaat niet over, jongens. Even kijken. Wacht, hè. Als hij over gaat, moet je zeggen. Zet hem eens aan, op. Hij is, hij Nee, dat is hem niet. Hij gaat niet over. Beetje jammer. Gaat hij niet over? Nou, hij zal wel helemaal nokkie liggen dan. Nee, hij blijft piepen, dat stomme ding. Dan moet je hem even ophangen en opnieuw doen. Oh, oh, oh Blijven oh, oh. proberen. Toon, had jij mijn telefoon nog steeds erin zitten, of niet? die heb ik hier nodig, eh, Hij zit er niet meer in. Ah, wat ben je toch ook weer een, echt een water. <laughs> Maar, uh, ja. Uh, uh, maar ja beste, beste luisteraars, mogen wij even wat eh, vragen? Vraag maar raak dan vind ik dat we daar aan... Hij gaat over, hij gaat over, hij gaat over. Gaat hij over? Hij gaat over. Ah, daar gaat hij. Goedenavond. Nou, die kun je ophangen hoor. Neem op meneer. Die kun je ophangen. Nee, is een voicemail. Oh, <laughs> ja, Oh, oh, oh. hoor. <laughs> Oh, oh, oh, oh, oh. oh hey ik belde hem vanmiddag. Rob, hij doet het. Ik heb hem wel. hij gaat open. We gaan luisteren naar AT just samen met MC Nino met nummer 1. Wat ik wil zeggen is heel simpel. <laughs> Want ehm, je bent mijn nummer 1. Oh, oh, hey. Afkikken wil ik niet, kan mijn mami niet laten. Holy lord, ga me spreken. Ik ben goed in wiskunde, maar op haar heb ik niet gerekend. En ik voel zo fijn, als ze maar even met me is, word ik gek, van de vlieg de tijd zo snel voorbij.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 Ja, ah. dat was hem hoor. Daar zijn we weer. Mike, wakker worden. Ik ben al wel wakker hoor. Goed, dames en heren. Mike is aan het We gaan er zometeen al uit. Is dat zo, Tony? Ja, dat is oh. zo. Oh, dat is oh, zo. Ja, ja, ja. Maar moeten wij even een leuk poltje gaan eh, zetten op eh, Hives? Ja. Wat, wat de luisteraars ervan vinden als wij landelijk zouden gaan. Ja, ja, ja, ja, ja is wel een goed idee. Is dat, Mike, wat vind jij ervan? Ja, ik vind het eigenlijk ook wel een leuk idee. Ik ben benieuwd. En dan welke radiozender zij ons het liefst willen hebben? Ja. Ik ben, uh, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Welke zender zouden jullie ons het liefst willen horen? En of, eh, of, of en, zoiets nou, nou, nou, moet je je eerst vragen, willen ze ons wel op een andere zender horen? Ja, dan moet je, ja, misschien wel. <laughs> ja. Dat vind ik eigenlijk wel maar die poll zal er vanavond zijn. Ik zal even een mailtje doorsturen eh, via onze Hives. Jij zal een mail doorsturen via de Hives. <laughs> Een mailtje via de Hives en dan eh, kun je je reactie plaatsen. Vind, ik, vind ik een leuk idee. Een leuk initiatief. Zandvoorts initiatief. Oh god. In oh, deze... Oh, god. Oh god. ja jongens, het uur nou, is, dus, al bijna. Ja, jongens, het is alleen jammer dat Kevin niet opneemt. Helaas. Dus Kevin, bij deze, we hopen dat je beter wordt. Ja, wel snel hè. Mike, die eh, mis je. Ik, uh, je. Jongens. Ik heb hem nog nooit zo handtastelijk bij mij gezien. Eh. Oh god. <laughs> nou, we hebben weer genoeg gehoord. Mannen die masturberen in de kledingwinkel. Um, speelgoedwinkel. Oh, ja. Speelgoedwinkel. Speelgoedafdeling. ja, speelgoedafdeling. Als jullie die foto van uh, Brooklyn Decker Dekker nog willen zien, moet je ook op de hive wezen. Gewoon op de hive van Knockout. Zet ik ook wel op de mail. www.hive.knockoutfm.nl, dames en heren. Nou hebben de mannen vandaag wel hele rare dingen gedaan. Ja, ook nog eens hond. Condooms onder honden, hun leuter. En eh, ja, zodoende meer. Eigenlijk, eigenlijk zijn wij mannen zijn eigenlijk wel varkens af en toe. We zijn beesten, we wel ransbakken. Dag, dag. Hey, tot volgende week. Tot volgende week. skirts Temperature is rising, feeling real hot in the heat of the night. Midnight, the party won't stop until the morning light. Scoping out the honeys with the